uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. In een gevangenis in de Amerikaanse staat Oklahoma is de executie van een ter dood veroordeelde gevangene niet goed verlopen. Hoewel de gevangene overleed, mislukte de dodelijke injectie. Volgens de autoriteiten is de executie na 20 minuten stopgezet omdat in het lichaam van Charles Lockhart een ader was gescheurd. Daardoor kon de gifcocktail zich niet door het lichaam verspreiden. Lockhart lag op dat moment op het executiebed onophoudelijk te beven en te kronkelen van de pijn. Hij overleed uiteindelijk aan een hartaanval. Na de problemen is de executie van een tweede ter dood veroordeelde in Oklahoma zeker twee weken uitgesteld. Amerikaanse minister Kerry van Buitenlandse Zaken waarschuwt Rusland dat het NAVO-grondgebied onschendbaar is. De NAVO-landen moeten waakzaam zijn. Want volgens de Amerikaanse minister zoekt Rusland naar manieren om het veiligheidslandschap in Midden- en Oost-Europa te veranderen. Kerry noemde de crisis in Oekraïne een wake-up call om meer aandacht te besteden aan de transatlantische gemeenschap. Hij wees erop dat defensiebudgetten van het bondgenootschap niet verder mogen dalen. Een 19-jarige medewerker van een couriersbedrijf FedEx in de buurt van de Amerikaanse stad Atlanta heeft in een pand van zijn werkgever om zich heen geschoten. Zes mensen raakten erbij gewond. De schutter pleegde na de schietpartij zelfmoord. De dader was volgens ooggetuigen uitgetost als Rambo uit de gelijknamige actiefilms. In zwarte kleding met een geweer, een mes en een riem met patronen om zijn borst. Na de melding rukte de politie massaal uit. In de haven waar pakketjes van FedEx worden ingeladen vonden ze het lijk van de dader. Hij had zichzelf met zijn eigen wapen van het leven beroofd. Het weer, vannacht nog enkele buien, maar ook opklaringen. Minima rond 10 graden.